Volgens Iris de Graaf blijven de Russen zeggen dat ze alleen militaire doelwitten hebben. Dat blijven ze nog steeds volhouden, dat het hier om een militaire operatie gaat en niet om een oorlog. En dat Rusland eh, precisiebombardementen alleen op militaire infrastructuur zou eh, uitvoeren. Zelfs met al die beelden van bombardementen op burgerdoelen en woonwijken, die worden hier eigenlijk vooral gelegd eh, als schuld bij het Oekraïense leger, dus niet bij Rusland zelf. Eigenlijk zouden er vanavond in Belarus gesprekken zijn tussen Rusland en en Oekraïne, maar die zijn verplaatst naar morgen. In heel Nederland luiden vanmiddag de kerkklokken voor Oekraïne. In de Domkerk in Utrecht was een kerkdienst. Wat nu gebeurt houdt ons allemaal bezig. En de kerk is bij uitstek een plek om je ontzetting, verdriet te delen, om hoop op te doen. daarom zeiden we, we willen dit organiseren. En juist ook een plek met rituelen, een lichtje aansteken samen zingen, bidden. Deze man is ook naar de kerk gekomen. En helemaal ontregeld dat, je, dat er zoiets kan gebeuren nu, op dit moment in Europa. Dat één man blijkbaar zoveel macht heeft in een bepaald land. Dat, dat de hele wereld op de kop staat. Dus, en je voelt je heel erg machteloos. Vluchtelingenwerk heeft een website gemaakt waar mensen die iets willen doen terecht kunnen. Er zijn nu nog niet zoveel Oekraïnse vluchtelingen in Nederland. En de komende tijd gaan we inventariseren waar de behoefte precies zit. En mensen kunnen dan ook op dit platform terecht eh, om te zien wat zij kunnen doen. Ook met de spullen die ze op zolder hebben liggen. De website lag er vlak na de lancering al uit omdat die zo druk werd bezocht. Jongeren stappen vaker onder invloed achter stuur tijdens de lockdown, blijkt het onderzoek van een jongerenorganisatie voor verkeersveiligheid. Dat gebeurde vooral na een avondje chillen bij vrienden of na een huisfeest.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 All our fears would be irrelevant ZFM. ik hou van jou. En ik weet, we moeten praten, maar daar ben ik niet zo van. Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer kapot, ook al lijkt dit bijna te mooi om waar te zijn. Het is voorbij, je leest in mijn ogen de twijfel, maar toch zeg ik niks en dat spijt me. Hoe zeg ik dat er geen hoop meer is? Hoe zeg ik jou dat het over is? Ik speel een maanden deze rol ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwet. Ook al is het nu of nooit ik wil ik zal vooruit, maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik.